Op veel plekken staan mensen erbij stil dat Hamas toen brute aanslagen pleegde op Israël. In het land zijn vandaag allerlei herdenkingen, zegt verslaggever Sander van Hoorn iedereen heeft wel eh, iemand eh, verloren of gegijzeld eh, gezien... of kent iemand die iemand kent. Dus dat, dat land is heel klein en is nog steeds in, in diepe rouw natuurlijk. In reactie op de aanslagen van Hamas viel Israël de Gaza-strook binnen. Zeker 40.000 Palestijnen zijn sindsdien omgekomen. In de Franse stad Marseille is onrust ontstaan over extreem geweld onder jongeren in de drugswereld. Een jongen van 15 kwam om het leven nadat hij op pad werd gestuurd door een crimineel om een drugsbende aan te vallen. Toen hij werd gepakt werd hij 50 keer gestoken en levend verbrand. Daarna wilde de opdrachtgever wraak, vertelt correspondent Frank Renaud. Hij bood toen 50.000 euro aan een jongere. Dat was dit keer een 14-jarige jongen, dus nog een jaar jonger zelfs. Die ging op pad met een vuurwapen in een taxi. Maar uiteindelijk aangekomen bij het adres waar de actie zou moeten plaats hebben... weigerde de taxichauffeur verder te gaan. Hij wilde niet meer meewerken. En hij werd toen doodgeschoten door die 14-jarige jongen. Franse deskundigen zeggen dat de daders steeds jonger worden. En niet iedereen is blij met het plan om de post er voortaan twee dagen langer over te laten doen. Volgens de wet moeten brieven en kaartjes nu nog binnen 24 uur op de mat liggen. Het kabinet wil PostNL meer tijd geven. Maar dat heeft grote gevolgen, zeggen drukkers. Zo kunnen ook tijdschriften later binnenkomen. Wij doen bijvoorbeeld weekbladen of tweewekelijkse bladen. Of tenminste eh, per twee weken een blad. En ja, op het moment dat die eh, niet bezorgd worden... Dan, gaan, dan wordt er verschrikkelijk veel geklaagd daarmee gaan de mensen uiteindelijk gewoon zeggen van jongens, we stoppen met het abonnement. Want het komt toch niet op tijd. Drukkers zijn bang dat ook hun werk hierdoor in gevaar komt. Het weer blijft waarschijnlijk droog. De zon piept regelmatig tussen de wolken door bij maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van ANWB. Noord-Holland rijdt het nog langzaam op eh, de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten vertraging. En de A9 ook maar diemen tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht ook 10 minuten extra. Dat laatste komt door een kapotte auto.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 Ook in Nederland wordt de Hamas-aanslag op Israël van een jaar geleden herdacht. In Amsterdam zijn zowel pro-Israël als pro-Palestijnse betogingen. Later vandaag is er ook een herdenking van het Centraal Joodse Overleg... en de Israëlische ambassade, waar ook familie van slachtoffers bij is. De Nobelprijs voor geneeskunde gaat naar de ontdekkers van microRNA. De Amerikanen Victor Ambrose en Gary Rufkin. MicroRNA is een biologisch macromolecuul dat iets zegt over het functioneren van genen. De man die betrokken zou zijn geweest bij een ontploft drugslab in Rotterdam komt voorlopig vrij. Bij de explosie eind januari van de garagebox die hij huurde vielen drie doden. Het weer, stapelwolken en zon. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag zacht, 17 tot 20 graden en een matige zuidwestenwind. baby. I know I worked it well.